Twee uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De Hubble-ruimtetelescoop heeft een vijfde maan bij de dwergplaneet Pluto ontdekt. Wetenschappers zijn verwonderd dat een dwergplaneet zo'n uitgebreid stelsel van manen kan hebben. De nieuwe maan, die voorlopig P5 wordt genoemd, kan licht werpen op de vraag hoe het Pluto-stelsel is ontstaan en zich heeft ontwikkeld. De nieuwe maan is onregelmatig van vorm en is 10 tot 25 kilometer in doorsnee. En daarmee is hij kleiner dan de al bekende satellieten van Pluto grootste, Gadon, werd in 1978 ontdekt... en heeft een diameter van 1040 kilometer. De Syrische ambassadeur in Irak is overgelopen naar het verzet. diplomaat protesteert daarmee tegen het geweld dat de troepen van president Assad gebruiken tegen de opstandelingen. In een verklaring op Facebook zegt de ambassadeur dat hij zich vanaf heden heeft aangesloten bij de revolutie van het Syrische volk. De ambassadeur is de hoogste Syrische diplomaat die overloopt... sinds het begin van de opstand tegen Assad. Vorige week deserteerde al een Syrische generaal. Die vluchtte naar Turkije en reisde later door naar Parijs. Amerikaanse minister Clinton zei vrijdag... dat er steeds meer hooggeplaatste Syrische functionarissen zullen overlopen. In een boom in Winterswijk is de Aziatische boktor gevonden. Omdat die veel schade kan aanrichten aan loofbomen en struiken... zijn onmiddellijk maatregelen genomen. De aangetaste boom is omgezaagd en wordt onderzocht. De komende dagen worden alle bomen en struiken in een straal van 100 meter rond de aangetaste boom vernietigd. Twee jaar geleden werden ook boktoren gevonden, onder meer in Boskoop en omgeving. Daar werden uit voorzorg veel bomen van tuinders vernietigd. Dan het weer, buien met kans op onweer. Ook in de ochtend is nog regen, in de middag droog en af en toe zon.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 Namelijk de rock'n'roll klank. Je hoorde Glenn Frey van de Eagles die een nieuwe cd heeft gemaakt. Ik heb er een paar weken geleden al wat van gedraaid. je kennismaken met The Shadow of Your Smile. En dit is een ander liedje van dat album After Hours. Namelijk de titelsong After Hours dus door Glenn Frey. nacht allemaal. Welkom, tot 6 uur is dit De Nacht Klinkt Anders. Het muziekprogramma van Radio 1 met ook nieuws betreffende die muziek. Het komend uur. Wat gaan wij het komend uur doen? In ieder geval kan je vast luisteren naar één fragment uit het oeuvre van Van Kooten en The Bee... En laat je ook eh, kennis maken met een aantal eh, eigen opnamen. opnamen uit eigen huis. Chris Berry komt voorbij, want die was een tijdje geleden... in de Radio 1 Sportzomer te gast. Maar allereerst een nieuwe single. Een nieuwe single, maar wel een oud liedje. Het heet Wonderful Days en het is ooit op plaat gezet door eh, Mental Tio <laughs> en Charlie Loon Noise. Maar die hadden het ook niet van zichzelf. Die hadden het ook weer uh, opgepikt uit een nog verder verleden... namelijk van Tony Ronald, Help. I found a love, but it didn't last. Wonderful days belong to the past. I don't know where I stand or what I'm to do. I try to forget and to find someone new. So I pray on my knees to heaven above to be somebody someone to love. So to get to my story, lift me your hands, but don't let me down when I find someone new.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 Maar wat ik al zei, de versie kende nog verder verleden. 1971, toen werd het al op plaat gezet door eh, Tony Ronald. Die won ermee een songfestival op Tenerife. En hier is dan dat oer-origineel. In de nacht ging het anders bij de vader op Radio 1. Tony Ronald een Help. love, but it didn't last. Wonderful days belong to the past. I don't know where I stand, what I'm to do. Try to forget, and I found someone new. So I prayed on my knees to heaven above. Send me somebody, please, someone to love. Let into my story. I'm screaming like hell, but nobody hears me. Nobody. heeft eh, Miss Montreal dan eh, uiteindelijk vandaan van Tony Ronald. 1971, toen werd die uh, single Help uitgebracht. En het werd een gigantische hit, zeker in Nederland. Miss Mantel, die trouwens uh, te kennen heeft gegeven dat ze graag op Pinkpop zou willen staan. Ja, als je dat wil doen, dan zou ik zeggen... <laughs> miss, <laughs> miss gaat hier zijn biertje drinken met Jan Smeets. Hoewel dat ook een probleem zal zijn, want eh, Smeets heeft net verkondigd dat drinken op popfestivals maar eens verboden moest worden. Maar moet ik dat dan weer rijmen met het feit dat eh, dezelfde Jan Smeets altijd uitgebreid op de poster staat met een brandbierpultje in zijn handen. Onder de vermelding van brandbier en pinkpop horen bij elkaar. Hmm. <laughs> Dit wordt Noel Gallagher. And everybody's on the run de nieuwe single van de band. Gallagher en zijn Flying Birds... die nog geen twee weken geleden op het eh, hoofdpodium... op de main stage stonden van het Rock Werchter eh, Festival. En dit weekend, vanavond zal dat zijn... Uh, treedt hij op in Bern op het Goerten Festival. In Bern dus. Nou, op deze Nederland zitten er voorlopig niet in. Noel Gallagher dus. Uit de jaren 60 dit Spencer Davis groep... En de zang van Steve Winwood, Keep On Running. Keep on running. de nacht klinkt anders met Roel Koeners. Runaway was ooit een hit voor Del Shannon in het begin van de jaren 60, 1977. Terwijl dat op een eh, zeer aantrekkelijke manier gecoverd door Bonnie Raitt. Haar versie, die kon je zojuist beluisteren. En dat werd voorafgegaan door een, jaren 60 hit van de Spencer Davis Groep. Keep on Running. Chris Berry, die zal zaterdag optreden op het jazzfestival in Brouwershaven. Maar ze was 16 juni jongsleden, ook voor een optreden maar dan in Hilversum, in de Radio 1-studio. Bij de Radio 1 Sportzomer zong daar een aantal songs en een van Second Best. Cross your fingers, what you gonna do? I'm not gonna be forever loving you. And I'm not gonna guess how my life would be. I'm asking now, answer ASAP. I understood the girl next door took you out for stood a chance. Last night I sat with your lady friend. She said it's not so bad. Het was 16 juni jongsleden klonk in de Radio 1 Sport de Zomerstudio. En ze zong daar het liedje Second Best. Zoals ik zei, de zangeres die is aanstaande zaterdag eh, voor een optreden in Brouwershaven. Er is een jazzfestival. Aanvankelijk zou daar vanavond ook al een optreden zijn van diverse artiesten. Al die donderdag optredens, dus van vanavond die gaan niet door. En het wordt allemaal doorgeschoven naar... Eh, zaterdag. Dan is er dus een heel groot programma met nog een extra eh, toevoeging erbij. Dus meer informatie op de website van het desbetreffende jazzfestival. Jazzfestival Brouwershaven. Chris Berry die zal daar in ieder geval ook van de partij zijn zaterdagavond. Dus in Jorda hier met eh, Second Best. her and a weed. With your arm around your sweet one, your Oldsmobile, nailing down the boulevard. You're looking for the heart of Saturday night. And you got paid on Friday, and your pockets are jingling, and you see the lights. You get all cruising with a six. And you're looking for the heart of Saturday night. And then you comb your hair, shave your face, trying to wipe out every trace of all the other days. In a week, you know that this will be the Saturday you're reaching your peak stopping on the red. You're going on the green, cause tonight'll be like nothing you've ever seen. And you're barreling down the boulevard, you're looking for the heart of Saturday night. Tell me, is it the crack of the pool balls, neon buzzing, telephones ringing at your second cousin? Is it the barmaid that's smiling on the corner of her eye? Magic or the melancholy tear in your eye? The exit kind of quiver down in the core. Cause you're dreaming of them Saturdays that came before, and now you're stumbling. You're stumbling onto the heart of Saturday night. up and you're behind the wheel. With your arm around your sweet one, your Oldsmobile, barreling down the boulevard. looking for the heart of Saturday night. Is it the crack of the pool balls, neon buzzing, telephones ringing at your second cousin? barmaid is smiling in the corner of her eye. The magic of the melancholy tearing in your eye makes it kinda special. Down in the cold, and you're dreaming of them Saturdays that came before it's found you stumbling, stumbling onto the heart of Saturday. stumbling, stumbling onto the heart of Saturday night. Mm-hmm. zeggen wat je wil, maar zijn stem is de afgelopen jaren wel behoorlijk veranderd. hoor. Tom Waits sinds zijn jonge jaren 1974. De titeltrek van de tweede LP die toen uitkwam in 74, The Heart of Saturday Night. En de ene Tom zingt de andere Tom. Dit is van Spirit in the Room. Ga luisteren naar Tower of Song. Well, my friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play. And I'm crazy for love. But I'm not coming home. I'm just paying my rent every day. in the Tower of Song. I said to Hank Williams, How lonely does it get? Hank Williams hasn't answered me yet, but I hear him coughing all night long. A hundred floors above me in the Tower of Song. I was born like this, I had no choice. I was born with the gift of a golden voice and 27 angels from the great beyond. They tied me to the stage right here in the Tower of Song. So you can stick your little pins in that voodoo doll very sorry, baby, but that doesn't look like me at all. And I'm standing by the window where the light is strong. They don't let women kill you, not here in the Tower of Song. Now you can say that I've grown bitter, but this you can be sure. The rich have got their channels in the bedrooms of the poor, and there's a mighty judgment coming, babe. But I may be wrong. You see, you hear these funny voices in the Tower of Song. I see you standing on the other side. I don't know how the river got so wide, and I loved you, baby, way back when. And all the bridges are burning that we might have crossed. But I feel so close to everything we lost, and we'll never, we'll never have to lose it again. Now I bid you farewell. I don't know when I'll be back. They're moving us tomorrow to the tower down the track, and you'll be hearing from me, baby, long after I'm gone. I'll be speaking to you sweetly from a window in the Tower of Song. Tom Jones. Tom Jones zingt Tom Waits. Tower of Song. Eh, dat is te vinden op Spirit in the Room, het meest recente album van Tom Jones. En ik was nog afgelopen zondag te gast op Bospop. Hey, hey, good looking. What you got cooking? How's about cooking something up with me? Hey, sweet baby. Don't you think maybe... could find us a brand new recipe. I got a hot rod Ford and a two dollar bill, and I know a spot right over the hill. There's soda pop and the dancing spree. So if you wanna have fun, come along with me. Say, hey, good looking, what you got cooking? about cooking something up with me. took 'em. How's about keeping steady company? I'm gonna throw my date book over the fence and find me one for five or ten cents. I'll keep it till it's covered with age, cause I'm writing your name down on every page. Say, Country-icoon Hank Williams, in januari 1953 overleden op 29-jarige leeftijd... aan een overdosis morfine en alcohol, maar desalniettemin wel iemand die zeer invloedrijk is geweest... tot op de dag van vandaag bij diverse pophelden. En een van de pophelden was bijvoorbeeld en is nog steeds Tom Waits... die die heeft beïnvloed. En Tom Jones zong daar ook weer over in dat liedje Tower of Song. Hank Williams, je hoorde van hem Hey Good Looking... William zelf is heel beroemd geworden met het liedje Jambalaya. Heel bekende versies, die van de Carpenters. Maar ook dit heeft ooit in de Nederlandse hitparade gestaan. The Blue Ridge Rangers. En dat is een gelegenheidsbandje geweest van John Fogerty van de Creedence, inderdaad. Goodbye, Joe. Al oude en overbekende jambalaya. Deze keer de uitvoering van de Blue Ridge Rangers. Een 1972 hitversie van eh, John Fogerty en de Zenen. En die Zenen waren dan die Blue Ridge Rangers. En John Fogerty die is morgen, wel morgen in ons land... want dan zal hij een optreden geven in... Eh, de nieuwe Ziggo Dome in Amsterdam. Ongetwijfeld zullen dan de vele hits uit de Creedence-periode dan voorbij komen. Hits die bekend waren helemaal aan het eind van de jaren 60 en ook in het begin van de jaren 70. En nu ik het toch over de jaren 70 heb, ook dit is uit de jaren 70. Tijd voor onze Prins-cliënt-rubriek. Simplaas Robin Hood praat hier in de studio met het miskochte slachtoffer van de week. Nog altijd wil de mensheid bedrogen worden en moet wie mooi wil zijn pijn lijden. Als daar iemand van kan meepraten, dan is het wel de heer Scheurleer. Meneer Scheurleer, u begon een beetje koud te worden. Op het hoofd, inderdaad. En toen las u een advertentie. In de krant, inderdaad. Een annonce van het Oxford Haar Instituut. En wat werd u door het Oxford Haar Instituut beloofd, meneer Schreulier? De voltallige terugkeer van eh, men zijn wilderige haardos. Ja, en hoe zou dat in zijn werk gaan? Nou, ik kwam daar dus en toen heb ik dus eerst gesproken met een doctorandus van het eh, Oxford Haar Instituut. En die zei dat mijn hoofd als hoofd dus alle kans van slagen op welderige haardos weer had. Ja, en heeft die doctorandus uw hoofdhuid ook onderzocht, meneer Scheurleer? Met een microscoop of zo? Eh, dat niet in die mate, maar hij droeg dus wel een bril. Ah, u bent dus wel bekeken? Ja, ik ben bekeken. En toen kreeg ik dus een jerrycan met haarolie mee van 20 liter. Ah. En waar kwam die olie vandaan, meneer Scheurlier? Eh, die haarolie die kwam dus uit Zuid-Utopia waar hij was gewonnen. Zijn Juist, mij al daar op het Oxford High ja, En die haarolie uit Zuid-Utopia... die moest u dus driemaal daags in het resterende haar smeren. En s'nachts. Ik moest dus de wekker erop zetten dat het driemaal daags en s'nachts... dat ik het zo erin uh, wreef. En voor elke maaltijd twee orale glazen haarolie drinken dus. En, meneer Scheurleer? Nou, was niet te drinken. Dat was niet te drinken. En ik bleef dus kaal. Juist. Het leek wel of ik meer haar had in het begin... maar dat waren meer de vliegen die erop kwamen zitten. ongelooflijk veel vliegen en insecten op af op de olie. Ja, u kocht dus voor 280 gulden een jerrycan met afgewerkte motorolie. Want dat heeft het Simplistisch Verbond dus even voor u laten onderzoeken... in zijn laboratoria. Oh, ja. ja. En toen, meneer Scheurleer? Eh, toen ben ik dus gegaan naar New he NV, was dat. New he NV. Ja. En daar kocht u voor 1200 gulden een zogenaamd haar totaalpakket. Ja, met btw. En wat was dat, meneer Scheurlier? Eh, dat was dus een meter kippengaas, twee zakken pootaarde A, anderhalve kilo elk... en een blik Samson haarzaad was dat. Ja, en dat kippengaas, dat moest u dus over het kale hoofd spannen? Eh, met elastiek achter de oren. Eh, die er niet bij zaten? Nee, in het haartotaalpakket. Elastiekjes zaten er niet bij. Nee, en dan moest u, of een van uw nabestaanden... het gaas met die pootaarde opvullen? moest helemaal opgevuld, elke vrijdagavond, ja. Ja, en vervolgens moest er een handje Samson haarzaad in worden worden uitgezaaid. Ja, en dan werd u, en ik citeer nu de brochure... dan werd u na drie, weken, een kapsel, als een gazonnetje beloofd. Precies, ja. ja. ja, ja maar heb ik mij ook bedacht, want je gaat toch eh, afvragen waarom het dan niet lukt. Eh, toen was de helm nog niet verplicht. Dus het zijn dat het zater op de brommer eigenlijk is uitgewaaid. Dat ik thuis had moeten hmm. blijven zitten meneer met dat Scheurleer, Meneer Scheurleer. Rustig in de stoel. Maar goed, toen het Samsonzaad dus zonder resultaat op was... toen heeft u zich in armoede gewend tot de firma Eurotoepet in Rotterdam. Dat was Eurotoepet, ja. Ja, U kwam daar. Ik kwam bij Eurotoepet in Rotterdam En maakte de firma een betrouwbare indruk op u? Nou, eerst eh, niet zo, omdat het dus een tapijthal was. Maar die ene professor, die was dus een professor in de haag. Maar wie zei dat? Eh, dat zei die andere professor van Eurotopet. Die zei, dat is een professor in de haar. Die kan nu ja. Eh, verder En toen heeft de firma Eurotopet u 1980 gulden berekend... voor een toepet dat later niet meer bleek te zijn... dan een hoekje wat ze even uit een hoogpolige vinyltegel hadden geknipt. Dat merkte ik eh, inderdaad bij kennis op een verjaardag. Want die hadden dat net laten leggen. Daar kwam ik binnen en dan lag mijn toepet lag daar kamerbreed bij die mensen. En hoe werd dat, dat toepet bevestigd, meneer Scheurlier? dat ging dus met zo'n modern niet dat het zo mm. in je hoofd wordt geschoten. Maar zat dat dan niet buitengewoon ongemakkelijk? Nou, dat viel mij nog wel mee. Alleen werden mijn wenkbrauwen er nogal door omhoog getrokken. Dus dat ik eigenlijk steeds uh, zo verbaasd keek. Dat ik een heel verbaasd ander hoofd eh, kreeg. En dat was dus wel lastig in winkels en zo. Dat de mensen dus vroegen eh, of ik verder nog wat nodig had. En eh, of dat er iets niet klopte of zo, of niet goed was. Ja, dus kortom, een dus, leidersweg dus. Ja, en toen heeft u een tweede hypotheek op uw huis genomen? Want Eurotepet bleef aandringen op betalingen, ja, ja, ja. En toen is mijn vrouw dus eh, van mij vandaan weggegaan. Ja, want die was het niet langer met uw experimenten eens. Uh, in het begin wel, maar ze kon dus niet meer tegen de spanningen. En, daar, en daar haar begon ook van uit te vallen. En huilbuien en zo. En toen bent u van uw laatste geld op vakantie gegaan? ja, ik, ik moest er even uit. Hè. En ik dacht, dan ken ik tenminste een badmuts op, drie weken. Want het was ook helemaal met sferen en zo. Ja, maar eh, die vakantie werd ook niet helemaal wat u zich daarvan had voorgesteld, hè, meneer uh, eh, Scheurleer? Nee, eerlijk gezegd viel dat ook wel tegen, ja. nou, en vertelt u daar nog eens wat meer van? Uh, dat wil ik wel doen, ja. can't say wel Kees van Koten en Wim de Bie met hun sketch kaal. En vervolgens een... Eh, met alleen maar haar op de kin. Je hoort namelijk de stem van Isaac Hayes, 1971. En eh, wat hij coverde, dat was eh, Never Can Say Goodbye. Het origineel, dat is van de Jackson 5. Maar er zijn vervolgens eh, een hoop andere versies van gekomen. En Isaac Hayes was een van degenen die zo'n andere versie maakte. In Groningen is het komend weekend feest. Daar is het jazzfestival deze week, dit weekend. En deze mensen zal ook optreden. Uit IJsland komen ze met forte. Eh, drie dagen feest in Groningen. Groningen swingt de pan uit met een heleboel uh, jazzoptredens... in het kader van uh, Swinging Groningen. En allemaal gratis en voor niks. En je kan dan onder andere gaan kijken naar de optredens van Madeleine Bell... Randy Brecker, maar ook deze band, Met Forte... die ooit een hit hadden in 1983 met dit nummer Garden Party. Met Forte dus. Dat allemaal in Groningen. Kijk naar de website van Swinging Groningen. Daar staat het complete programma. Tot aan het nieuws, deze van de Birds. I ain't looking to compete with you. Feed or cheat or mistreat you. Simplify you, classify you. Deny, defy or crucify you. Oh.